spoedige start. Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-campagneleider van president Trump spant een rechtszaak aan... tegen speciaal aanklager Robert Mueller en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Mueller heeft Manafort beschuldigd van misdaden... die voortkwamen uit zijn werk voor de Oekraïense oud-president Yanukovych. Manafort vindt dat die zaken niets te maken hebben met Muellers onderzoek... naar het Russische inmenging in de presidentsverkiezing van 2016. Verschillende oud-sporters zeggen dat Camille Eurlings moet opstappen als IOC-lid. Hij ligt onder vuur vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin, ruim twee jaar geleden. Hij bood daar pas afgelopen weekend zijn excuses voor aan. Oud-atlete Ellen van Lange vindt dat een boegbeeld voor de sport van onbesproken gedrag moet zijn. Volgens oud-schaatser Jochem Uitenhagen moet Eurlings zijn biezen pakken. En voormalig IOC-lid Els van Breda-Vriesman vindt dat de excuses te laat komen. De verstandhouding tussen president Trump en zijn voormalige topadviseur Steve Bannon heeft een dieptepunt bereikt. Trump is woest over de uitlatingen van Bannon over contacten tussen het Trump-kamp en de Russen. Bannon noemt die ontmoetingen in een boek over onvaderlandslievend en een vorm van verraad. Bannon heeft vooral kritiek op de ontmoeting van de zoon en schoonzoon van Trump met een Russische advocaat. Zij spraken elkaar in de Trump Tower tijdens de presidentscampagne. Een dakloze man die na de aanslag in Manchester afgelopen mei... een zwaargewond meisje aan het troosten was, blijkt achteraf een dief te zijn. Op beveiligingsbeelden is te zien dat hij op en neer loopt tussen de slachtoffers. Hij buigt zich over een vrouw van wie de kleindochter een aantal meter verderop op sterven ligt... en steelt haar tas. Het weer. De wind neemt geleidelijk af en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog.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 en stuur je allemaal fijne dagen.